Meteorologen verwachten dat Earl vandaag aanzwelt tot orkaankracht. Gisteren werd bekend dat premier Balkenende vandaag een bezoek brengt aan de Nederlandse Antillen en Aruba. Hij begint zijn werkbezoek op Sint Maarten. Of de tropische storm gevolgen heeft voor zijn reis is nog onbekend. In Venezuela zijn tien leden van de Nationale Garde omgekomen bij een helikopterongeluk. De militairen waren bezig met een antidrugsactie in de deelstaat Apure in het grensgebied met Colombia. Ze zochten naar een groep drugsmokkelaars. Het is onduidelijk waardoor het toestel, een Russische helikopter, is neergestort. President Hugo Chavez noemde het ongeval een tragedie. Voor de kust van Bloemendaal is gisteren een reddingsboot omgeslagen. Een van de zes opvarenden overleed later aan de gevolgen van een hartaanval. De man werkte bij de gemeente Bloemendaal en was met drie collega's op werkbezoek. Aan boord waren verder twee ervaren leden van de reddingsbrigade. De boot sloeg om in zwaar weer. De ambtenaar kreeg tijdens het redden hartklachten. Hij werd op strand gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Twee andere opvarenden raakten licht gewond. Het KLPD onderzoekt of er fouten zijn gemaakt waardoor de reddingsboot omsloeg. In Washington hebben tienduizenden conservatieve demonstranten betoogd tegen de regering van president Obama. De betoging was georganiseerd door Glenn Beck, een tv- en radiopresentator van het rechtse Fox News. Onder de demonstranten was ook de republikeinse oud-vicepresidentskandidaat Sarah Palin. Beck sprak de massa toe vanaf de plek waar Martin Luther King precies 47 jaar geleden zijn beroemde I Have a Dream toespraak hield. Volgens de organisator is dat toeval, maar zwarte leiders zijn woedend en spreken van een provocatie. Het weer. Vannacht aan de kust enkele buien, mogelijk met onweer. Minima van 14 graden aan zee tot 11 land in maart. Overdag veel regen en wind bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het.